Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk heeft Israël opgeroepen onmiddellijk te stoppen met de luchtaanvallen op Libanon. Deze week kwamen van veel kanten oproepen tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten... maar die waren meestal niet direct tegen Israël gericht. Premier Netanyahu gaf vanavond in een persconferentie aan dat hij nog niet klaar is in Libanon. Ook zei hij dat de liquidatie van Hezbollah-leider Nasrallah een noodzakelijke stap was om zijn doelen te behalen. Ook vandaag voert Israël weer luchtaanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zouden in één dag 33 doden zijn gevallen. Zorgkosten stijgen in sommige gemeenten veel harder dan in andere... blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De verschillen komen niet door vergrijzing... maar zijn grotendeels het gevolg van ongelijkheid in welvaart en opleidingsniveau. Mensen met een lager inkomen hebben bijvoorbeeld meer stress... en wonen in slechtere gebouwen. Ook blijkt dat in gemeenten waar de minste inwoners sporten... de zorgkosten 5% sneller stijgen dan in de gemeenten met de meeste sporters. Het dodental na orkaan Helene in de Verenigde Staten is opgelopen naar 52. Hoewel het noodweer inmiddels voorbij is, wordt verwacht dat het aantal nog stijgt. Door de verwoestingen die de orkaan aanrichten zijn sommige plekken slecht bereikbaar... en zijn veel communicatiekanalen uitgevallen. SpaceX heeft een ruimtecapsule gelanceerd... die de twee gestrande astronauten op het ruimtestation ISS moet ophalen. In plaats van vier zijn er twee bemanningsleden aan boord... zodat de twee gestrande astronauten mee terug kunnen. Sunita Williams en Barry Wilmore kwamen in juni aan op het ruimtestation... en zouden daar ongeveer tien dagen blijven. Maar vanwege technische problemen was het niet veilig om met hun eigen toestel terug te keren. De capsule die nu onderweg is, komt pas in februari weer terug... Williams en Wilmore hebben dan acht maanden in de ruimte doorgebracht. Het weer. De laatste buitjes verdwijnen en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt flink af, in het binnenland tot zo'n 3 graden.